Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Schiphol verwacht dat het morgen nog drukker wordt dan vandaag. De luchthaven is met vliegtuigmaatschappijen in overleg over het omboeken van vluchten... om het aantal passagiers met bijna 6000 naar beneden te brengen. Ook probeert Schiphol vluchten uit te besteden aan Rotterdam Die Heek Airport. Reizigers moeten morgen rekening houden met langere wachttijden, wordt er gewaarschuwd. Schiphol houdt rekening met zo'n 70.000 vertrekkende passagiers. Uit de Assofstal staalfabriek in de belegerde havenstad Mariupol... zijn vandaag zo'n 20 burgers geëvacueerd. Onduidelijk is precies hoeveel. Rusland en Oekraïne melden verschillende aantallen. Volgens Oekraïne zitten nog zo'n duizend burgers... in de ondergrondse gangen van de staalfabriek... samen met Oekraïnse strijders. De humanitaire situatie in de staalfabriek wordt gezien als catastrofaal. Het is nog altijd niet duidelijk of de Sunny Liger, het schip met een lading Russische diesel, gaat aanmeren in de haven van Amsterdam. Havenmedewerkers weigeren de olietanker te lossen. Het schip ligt sinds gisteravond op zo'n 40 kilometer voor de kust van IJmuiden. De Oekraïense ambassadeur roept de Nederlandse regering op de olietanker weg te sturen... omdat Nederland geen plek moet worden voor schimmige Russische oliezaken. Juridisch gezien mag de sunny gewoon laden en lossen in Nederland... omdat de olietanker vaart onder de vlag van de Marshall-eilanden. En in China hebben reddingswerkers vijf mensen uit het puin gehaald... van een gebouw dat gisteren is ingestort in de stad Gangsha in het zuiden van China. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de autoriteiten worden nog 40 mensen vermist. Het gebouw van acht verdiepingen stortte door nog onbekende oorzaak in. In het complex waren onder meer een restaurant, hotel en appartementen gevestigd. Het weer, de laatste buitjes verdwijnen en het klaart op. Vanavond en vannacht koelt het in het binnenland af tot rond het vriespunt.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 shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, bang, killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. to stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, biddy bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer.